En wij zagen dat al heel goed hoe de grote criminelen in Europa met elkaar communiceren. In totaal zijn er 2,3 miljoen berichtjes onderschept. In Spanje zijn vandaag twee verdachten opgepakt die betrokken waren bij het criminele chatplatform. Het gaat om een Nederlander en een man uit Litouwen. In Dubai is een bekende Belgische drugscrimineel opgepakt. Volgens Vlaamse media op verzoek van België. Het is Otman El Balouti. Hij is een van de grootste drugscriminelen van Antwerpen en werd al jaren gezocht. Omdat hij al zeven jaar moet zitten en omdat er nog een smokkelzaak tegen hem loopt. Daarin kan hij nog eens 20 jaar zelfstraf krijgen. Dat hij nu opgepakt is, is prima timing. De uitspraak in die zaak is volgende week. Een bekend kunstwerk in Flevoland wordt binnenkort weggehaald. Het is een enorme tong van koper die op een dijk uit de grond steekt. Het beeld heette eerst de tong van Lucifer. Maar omdat christelijke mensen dat beledigend vonden... is daar later de tong van gemaakt. Koperdieven waren wel blij met het werk. Die konden rustig hun gang gaan omdat het beeld lekker afgelegen ligt. De tong is meerdere keren gestript en het herstel was steeds hartstikke duur. De provincie is er klaar mee en gaat het beeld weghalen. Het is misschien einde carrière voor topskier Marcel Hirscher. Die Oostenrijker heeft een Nederlandse moeder en kwam sinds een comeback met een rood-wit-blauwe vlag op zijn pak de berg af. Ging nog niet supergoed, vertelt sportcollega Edwin Peek. Dus ging hij weer hard trainen in Oostenrijk op zijn eigen Reiteralm. De piste waar hij al duizenden keren vanaf is gekomen. Eén uitglijdertje, een correctie en toen was het mis met zijn linkerknie. Dus kruisband gescheurd en inderdaad einde aan zijn avontuur, einde aan zijn comeback. In ieder geval voor deze winter. Ja, misschien wel voor goed. Hirscher wilde volgend jaar het WK halen en misschien het jaar erop wel in een oranje pak naar de Olympische Spelen. Het is nu afwachten of hij nog herstelt van deze knieblessure. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is zo goed als droog bij een graadje of 7. Morgen ietsje kouder, rond de 6 graden. Er is ook wat minder zon, maar het blijft wel droog. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog vertraging op de A1 Amersfoort Amsterdam. 20 minuten bij knooppunt Watergaasmeer. De A2 is weer vrij vanuit Utrecht naar Amsterdam... na een ongeluk bij Vinkenveen. Vanaf Breukelen 5 kilometer file en nog 20 minuten vertraging. 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden op de A8... vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Bij knooppunt Koenplein is de linkerrijstrook dicht. En twee rijstroken van de A27 zijn dicht vanuit Almere naar Gorkum bij De Bild Vanaf Hilversum 8 kilometer file na een ongeluk...